moet met het rms Journaal. Minister Zend Poetin. Zelstra zei als VVD-fractievoorzitter dat hij Poetin in dienst buitenhuis had horen praten. Minister nu dat hij niet aanwezig was. Hij zou hebben gelogen om de werkelijke bron van het verhaal te beschermen. In Rusland is een van de zwarte dozen gevonden van het vliegtuig dat gisteren zo'n 80 kilometer van Moskou neerstortte. De hele nacht is er gezocht naar aanwijzingen voor de oorzaak van de crash. Het gebeurde onder barre omstandigheden. Het gebied is door de vele sneeuw slecht bereikbaar. Bij de ramp kwamen alle 71 inzittenden van de Antonov om het leven. Sport is een belangrijk thema bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Volgens een peiling van een onderzoeksinstituut zegt 1 op de 5 kiezers bij de stemkeuze rekening te houden met de sportstandpunten van partijen. 40% vindt dat de gemeente niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. De ondervraagden willen dat er vooral wordt geïnvesteerd in schoolzwemmen. Snowboardster Cheryl Maas heeft niet voor een verrassing kunnen zorgen bij het onderdeel sloopstaal op de Olympische Spelen. In beide runs van de finale ging ze onderuit, waardoor ze eindigde als 23ste. Team NL komt later vandaag nog in actie bij het schaatsen op de 1500 meter voor vrouwen. Het Britse Koningshuis heeft meer details bekendgemaakt over het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle. Het paar trouwt op 19 mei om 12 uur middags in Windsor Castle. Daarna maken ze een rijtour in een koets om weer terug te keren op het kasteel voor een receptie. In de verklaring staat dat Harry en Meghan er ontzettend naar uitkijken om hun trouwdag met het publiek te vieren. Het weer vanochtend vroeg kan het plaatselijk glad zijn door winterse buien en bevriezing van natte weggedeelten. Het wordt vandaag zo'n 5 graden. Af en toe is er wat zon, maar vooral in de noordelijke helft van het land vallen er nog wel wat winterse buien. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog een half uur vertraging tussen Hilversum Noord en naar de vesting. De weg is wel weer vrij. 20 minuten over 14 kilometer op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp. Op de A7 Den Oever Zaandam was een ongeluk. De weg is vrij, maar tussen Woerden en Purmerend Noord 13 kilometer. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Knoop Gorkum en Hardingsveld Giesendam een kwartier vertraging over 4 kilometer.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 Your mother said you shouldn't bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard you can sweat. There's always the sun. Mm-hmm. There's always the sun.